De tweede halve finale komende avond. Dan spelen Oranje en Argentinië tegen elkaar. Ouders moeten hun kinderen morgenavond vooral laten opblijven voor de halve finale van Oranje. Dat adviseert bondscoach Louis van Gaal. Volgens hem slapen ze anders toch niet, omdat ze te gespannen zijn. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs zegt dat ouders en scholen er prima samen uit kunnen komen of kinderen al dan niet mogen kijken. Frankrijk kan de verdachte van de moordaanslag op het Joods Museum in Brussel snel uitleveren aan België, melden Belgische media. De advocaten van de Algerijns-Franse man zouden te laat beroep hebben aangetekend tegen een eerdere beslissing van Frankrijk om hem uit te leveren. De 29-jarige verdachte zit vast voor het doodschieten van vier mensen in het Joods Museum eind mei. Hij ontkent dat hij de moorden heeft gepleegd. De Palestijnse Hamas heeft vanavond raketten afgevuurd op Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa. Volgens Israël zijn alle projectielen onderschept. Niet eerder in de twee weken durende strijd kwamen Palestijnse raketten zo diep in Israël. Vijf gewapende Palestijnen die via de zee in Israël waren doorgedrongen... zijn door Israëlische militairen doodgeschoten. Het weer vannacht nemen de buien af en daalt de temperatuur tot ongeveer 13 graden. Morgen is het erg wisselvallig en een graad of 20 gemiddeld.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 Het werd 7-1. De eerste vijf Duitse doelpunten vielen binnen een half uur. Brazilië wist in de 90ste minuut nog een goal te maken. Teleurgestelde Braziliaanse supporters verlieten al tijdens de wedstrijd het stadion in Belo Horizonte. Op verschillende plekken in de stad zouden Braziliaanse vlaggen en t-shirts in brand worden gestoken. De Braziliaanse aanvoerder verscheen na afloop van de wedstrijd huidend op televisie en bood zijn excuses aan. Een schilderij van Johannes Vermeer heeft op een veiling in Londen ruim 7,8 miljoen euro opgebracht.